Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het 7 uur. Eh, René van Brakel met het NOS-journaal. Drie maanden nadat koningin Beatrix bekendmaakte dat ze terugtreedt, is het zover. Om tien uur doet ze na 33 jaar afstand van de troon. Zodra ze haar handtekening heeft gezet onder de akte van abdicatie... is prins Willem-Alexander koning. Rond half elf verschijnen ze op het balkon van het paleis op de Dam. Gisteravond gaf Beatrix in het Rijksmuseum een afscheidsdiner... voor de gasten van buitenlandse vorstenhuizen. Op tv was intussen haar afscheidstoespraak te zien... waarin ze vooral benadrukte hoe belangrijk Prins Klaus voor haar is geweest... en dat Willem-Alexander klaar is voor zijn nieuwe taak. In Amsterdam zijn vannacht de laatste voorbereidingen getroffen voor de inhuldiging. De dam is deels afgezet met hekken, waar kort na middernacht de eerste mensen zich verzamelden die niets willen missen van de gebeurtenissen. In de stad was het vannacht druk met uitgaanspubliek. Er zijn ruim 40 mensen opgepakt, vooral vanwege dronkenschap of vechtpartijtjes. Ook op de Vrijmarkt in Utrecht was het drukker dan andere jaren. En in Den Haag kwamen veel mensen af op de traditionele Koningin de Nacht. John Eubank, de componist van het Koningslied, is vanavond aanwezig bij het feest in Ahoy in Rotterdam. Op het lied was veel kritiek en Eubank trok het terug naar bedreigingen, maar het organiserend comité hield er toch aan vast. Eubank zegt dat hij naar Ahoy komt uit loyaliteit met de artiesten. Hij zal hen begeleiden op de piano. Het concert in Ahoy is nog niet uitverkocht. Pieter van Vollenhoven viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Het is de laatste keer dat zijn verjaardag samenvalt met Koninginnedag. De man van prinses Margriet heeft bijna zijn hele leven Koninginnedag gevierd op zijn verjaardag. Van Vollenhoven werd geboren in 1939. Sinds 1949 is het op 30 april Koninginnedag. Het weer eerst nog koud met temperaturen net boven nul. Later veel zon, vooral in de noordelijke helft. In het zuiden komen meer wolken voor. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was... Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby? see you through your time and time again Egyptian.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 En in de ether op 106.